Vijf uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Tweede Kamervoorzitter Ariep heeft felle kritiek op de actie van denkleider Kuzu in Jeruzalem. Die liep gisteren met een Palestijnse vlag op de Tempelberg en provoceerde daarmee Israëlische militairen. Ariep zei in het tv-programma Pauw dat ze het van weinig respect vindt getuigen om te demonstreren op een heilige plek voor joden, christenen en moslims. Ook verweet ze Kuzu dat hij nepnieuws verspreidt. De denkleider zei dat hij was aangehouden... maar later bleek dat alleen zijn telefoon en paspoort even waren ingenomen. kreeg hij nou ongeveer een uur weer terug. De Palestijnse vlag kreeg hij niet. In Zuid-Holland is een college van gedeputeerde staten met Forum voor Democratie een stap dichterbij gekomen. De fractie van ChristenUnie SGP is bereid te gaan praten met de partijen die al een akkoord op hoofdlijnen hebben, FVD, VVD en CDA. ChristenUnie en SGP hebben wel als voorwaarde gesteld dat er een nieuw akkoord komt. Zuid-Holland zou de eerste provincie zijn waar FVD gaat meebesturen. 50 jonge asielzoekers die overlast veroorzaken in Leersum moeten daar weg. Dat heeft de burgemeester van de gemeente Utrechtse Heuvelrug aan het COA verteld. De groep alleenstaande minderjarige asielzoekers zit sinds vorig jaar in Leersum... maar zouden daar vrouwen lastigvallen en buschauffeurs bedreigen. Op een boerderij in het westen van Mexico zijn 18 tassen met lichaamsdelen gevonden. Ook werden er twee ontvoerde mannen ontdekt die daar werden vastgehouden. De politie kwam de zaak op het spoor nadat een andere ontvoerde man... die was ontsnapt door de politie werd gevonden. Naast de tassen met lichaamsdelen lag er op de boerderij ook gereedschap... voor het in stukken zagen van lichamen. Van hoeveel doden de lichaamsdelen zijn weet de politie nog niet. In Mexico zijn het afgelopen jaar 34.000 mensen vermoord. Zo'n 40.000 mensen worden vermist. Vaak zijn ze het slachtoffer van gewelddadige drugsbendes. Het weer, vannacht nog een enkele bui. Landinwaartse opklaringen met kans op nevel of mist. Minima rond 9 graden. Overdag enkele buien. Het wordt 20 tot 23 graden. En ook morgen nat en vrij warm voor de tijd van het jaar. Dit. 37% van de OV-medewerkers wordt getraind door passagiers.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 Since the beginning, man has longed for knowledge. As our species grew, so did our hunger. In our quest to find unlimited power, we found something that would change our world forever. A darkness that would consume all. This was your year, 2015. when it comes to me. I get real G funk to a gangster beat. That's how it is when it comes to me. I get real G funk to a gangster beat. To a gangster Drop the bass and rock the place.